Raymond Seré met het NMS. Rotterdam rijdt niet omdat er problemen zijn met de communicatie. Trams en bussen rijden wel, maar niet altijd volgens de dienstregeling. De communicatiesystemen P2000 en C2000 functioneren niet goed door een storing bij KPN. Behalve de metro hebben ook hulpdiensten er last van. Onder meer portofoons werken niet goed. Vooral de communicatie tussen de meldkamer en de hulpverleners op straat verloopt slecht. De hulpdiensten gebruiken daarom nu mobiele telefoons om contact met elkaar te houden. KPN zegt dat het telefoonverkeer er ook last van kan hebben. De Noorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht op de boerderij van terrorist Anders Breivik. Die had ze daar achtergelaten. De Noorse explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger om ze niet te verplaatsen en de explosieven ter plekke gecontroleerd af te laten gaan. De politie wil niet zeggen of het om kant-en-klare bommen ging. In de Sint-Jan in Den Bosch hebben ongeveer 800 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen. Een Nederlandse geestelijke leidde de dienst samen met de dominee van de Noorse kerk in Rotterdam. Tijdens de viering werd een speciaal gecomponeerd lied gezongen. De nabestaanden van de slachtoffers in Noorwegen krijgen dit lied toegestuurd, zegt de componist. Pleziervaartuigen zoals motorboten en jetskis moeten schoner worden. De Europese Commissie wil dat de uitstoot van die vaartuigen met 20% omlaag gaat. Volgens Eurocommissaris Tajani zijn de 6 miljoen recreatievaartuigen op de Europese meren en rivieren voor een groot deel ook verantwoordelijk voor de vervuiling van die wateren. Een rechter in Mexico heeft een huurmoordenaar van 14 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De maximale straf die hij kon krijgen. De jongen heeft zeker vier mensen omgebracht en zegt dat hij werd gedwongen door drugshandelaren. De jongen zou op zijn elfde zijn ontvoerd door het South Pacific drugskartel. En dan het weer in het noordoosten mistbank.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 En ik geef je dat van ta ta ta ta ta ta chance, now, girl, I'm gonna show you. That I forgive you. I ain't gonna forget that you brought me. Baby, baby, baby, baby. But I have grown from a show you.